Sinds de nieuwe wet op de gegevensbescherming AVG is ingegaan... zijn er veel klachten bij de waakhond binnengekomen... van leden die last hebben van belacties, mailtjes... en ongewenste reclame per post. De autoriteit persoonsgegevens doet een onderzoek bij de Tennisbond... om de regels voor alle bonden scherp te stellen. De Britse premier May wil het Brexit-akkoord in januari alsnog in stemming brengen in het Lagerhuis. Dat moet in de week van 14 januari gebeuren, zei May tijdens een debat in het Lagerhuis. Ze trok het voorstel vorige week terug omdat te weinig parlementariërs het akkoord nu lijken te steunen. Afgelopen week probeerde May in Europa extra garanties te krijgen rond de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. May herhaalde vandaag dat ze geen tweede referendum wil over de brexit. Volgens haar zou het land dan nog verder verdeeld raken. In de Hollandse IJssel wordt gezocht naar iemand die verdwenen is in het water. Een automobiliste van 75 kwam bij Kapellen aan den IJssel in het water terecht. Zij is eruit gehaald, maar heeft het ongeluk niet overleefd. Een verkeersregelaar van 51 sprong achter de auto aan om de vrouw te redden... en wordt nog altijd vermist. Volgens de brandweer is het vrijwel uitgesloten dat hij nog leeft. De integriteit van Kamerleden moet worden gecontroleerd... door een aparte toezichthouder, vindt de Europese Integriteitswaakhond. Nu controleren fracties zelf of leden zich aan de regels houden... over bijvoorbeeld bijbaantjes. De Eerste Kamervoorzitter zegt dat de huidige integriteitsregels voldoen... maar wil externe controle niet blokkeren. De Tweede Kamer reageert binnenkort op het advies. Het weer op de meeste plaatsen droog, geleidelijk ook wat opklaringen. Vannacht kan bij minima rond 3 graden wat mist ontstaan. Morgen eerst wolken, later meer zon en ongeveer 7 graden. Dit was het RMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is het vooral druk op de A4.